In het blad staan verschillende tekeningen over moslimextremisten. Het tijdschrift wordt in zes talen uitgegeven, waaronder het Engels en Arabisch. Vanaf morgen ligt de nieuwste Charlie Hebdo ook eenmalig in Nederlandse winkels. Een man uit België heeft bekend dat hij de afgelopen maanden contact heeft gehad met terrorist Koulibaly over een wapendeal. Dat melden Belgische media. Toen de man ontdekte met wie hij zaken deed, zou hij naar de politie zijn gegaan en zijn gearresteerd. Koulibaly gijzelde vorige week een groep mensen in een supermarkt in Parijs. Daarbij kwamen vier gegijzelden om het leven en werd hij zelf gedood door de politie. Pro Patria gaat opnieuw demonstreren. De extreemrechtse organisatie houdt op 28 februari een mars voor de vrijheid tegen fundamentalistische moslims, zo schrijft de organisatie op de eigen Facebookpagina. In de tekst wordt gerefereerd aan de aanslagen in Parijs. Het is onduidelijk waar Pro Patria volgende maand actie voert ruim 100 asielzoekers die worden opgevangen in de vluchtgarage in Amsterdam moeten het gebouw uit. Staatssecretaris Steven van Justitie gaat de garage ontruimen. De woordvoerder van de vluchtgarage is woedend. Wanneer het pand wordt ontruimd is niet bekend. De nabestaanden van drie Srebrenica-slachtoffers willen 30.000 euro van de Nederlandse staat. 10.000 euro meer dan ze al kregen van Defensie. De Hoge Raad stelde Nederland eerder aansprakelijk voor de dood van drie moslimmannen in 1995. De moslimmannen om wie het gaat werden na de val van Srebrenica door Nederlandse militairen van hun basis gestuurd. Daarna werden ze vermoord door Bosnische Serviërs. Het weer. Vanochtend zijn er geregeld buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Het wordt zo'n 5 graden. Morgen kan het aan de kust gaan stormen. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit van de ANWB. Er staan files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Everdingen, 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidsendam 7 kilometer. Er staat er een auto stil op de rechter rijstrook. Op de A10, de ring van Amsterdam tussen Osdorp en knoop het Amstel... 6 kilometer na een ongeluk... Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht afgesloten. A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Voor knooppunt Gouwen 7 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht, 6 kilometer na een ongeluk.